Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen slachtofferhulp krijgen. In die affaire werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude en kwamen daardoor diep in de problemen. Qua geld, maar ook psychisch hadden ze er flink last van. Dat je niet weet wat je verkeerd hebt gedaan, dat je niet wordt gehoord, dat je hebt gevraagd van wat heb ik fout gedaan, mag ik het herstellen? Nou ja, dat is voor de relatie niet goed, is voor je werk niet goed. Je bent eh, de, de, ouders die je graag wilt zijn voor de kinderen, dat ben je niet meer op dit moment. En je wordt slecht van, net of je crimineel bent. Ik ben geen crimineel. Ze kunnen dus vanaf vandaag hulp krijgen van slachtofferhulp. Vandaag gaat het onderzoek naar de toeslagproblemen door. Onder meer oud-minister Ascher van Sociale Zaken wordt straks ondervraagd. BOA's willen graag een spuugkap kunnen gebruiken... wanneer ze worden bedreigd of bespuugd door mensen die zich niet aan de coronaregels houden. Zo'n kap moet over het hoofd van de spuger, zodat de klodders worden tegengehouden. Ze gaan het er vanavond over hebben met minister Grapperhaus. Die stond tot nu toe niet echt te springen om het plan. Britten die contact hebben gehad met iemand die besmet is... hoeven niet meer twee weken in quarantaine. Wel moeten ze elke dag worden getest. De Britse regering gaat daarmee experimenteren. Als het goed uitpakt worden de quarantaineregels daar in januari helemaal afgeschaft. En in de eredivisie heeft AZ gisteravond met 1-0 gewonnen van FC Emmen. Martins Indy scoorde na 11 minuten al. AZ-trainer Slot zag dat zijn spelers daarna wat nerveus werden toen Emmen wat kansen kreeg. Dat snap ik op zich ook, want eh, de marge is natuurlijk nog maar heel klein. Eh, ondanks dat ik wel denk dat we een aantal goede kansen hebben gehad om die marge te vergroten. Maar in de eindfase, de laatste kwartier, 20 minuten, denk ik dat eh, Emmen een bal wat halen wij van de lijn af. En een buitenspelgoal die ze maken, dus ze waren er heel dichtbij. AZ staat nu zevende. Ajax is koploper in de eredivisie. Het weer, we krijgen regelmatig de zon te zien vandaag. Er staat niet veel wind en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is wat langzaam rijdend verkeer op de A5 vanaf het Hoofddorp naar Amsterdam.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 so uptight, darling You keep killing my vibe Used to wrap me around your finger Now you're so uninspired Why you want me to stay in When we can not go outside Oh, you keep seeing clouds But I got sun on my mind Oh, surely you see I'm scared Cause I can't stop thinking Should I reconsider my but we linger on this empty words in en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag... krijgen vanaf vandaag slachtofferhulp aangeboden. Een groot aantal gedupeerden heeft door de affaire niet alleen financiële... maar ook psychische problemen. De Noord-Italiaanse provincie Zuid-Tirol heeft in drie dagen tijd... twee derde van de bevolking getest op corona. Het gaat om bijna 350.000 mensen. En van die groep was iets minder dan 1% positief. Karbietschieten wordt verboden in Den Haag. Burgemeester Van Zanen wil het rond de jaarwisseling niet hebben... omdat hij het te gevaarlijk vindt. Vanwege het landelijk vuurwerkverbod is karbietschieten dit jaar extra populair. Ook andere gemeenten werken aan een verbod op karbietschieten. En vanavond vergadert het Veiligheidsberaad erover. Het weer, vandaag geregeld zon, het blijft droog en het wordt een graad of 10. dat ik voor jou dat ene liedje schreef. Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het gaat.